uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. Elf leerlingen en vijf leraren uit Gelderop zijn ernstig gewond geraakt... bij een busongeluk bij Calais, heeft rector Van der Dijl... van het Strabrechtcollege College in Gelderop tijdens een persconferentie bekendgemaakt. De precieze aard van de verwondingen is nog onduidelijk. Eerder werd bekend dat de buschauffeur zwaar gewond raakte. In de bus zaten zo'n 50 leerlingen van het Strabrechtcollege College in Gelderop en hun begeleiders. Zwaar op weg voor een dagtrip naar Londen. Het ongeluk gebeurde vanmorgen tussen Duinkerken en Calais. De bus zou achterop een vrachtwagen zijn gereden die plotseling vaart minderde. Het kabinet houdt dit jaar geld over op de begroting, maar minder dan waar rekening mee werd gehouden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die minister Dijsselbloem naar de Tweede Kamer stuurt. In de verkiezingstijd voorspelde het CPB een overschot van 3,6 miljard euro, maar het is 1,4 miljard euro geworden. Het overschot wordt vooral veroorzaakt doordat er meer belasting binnenkomt bij het Rijk... en minder wordt uitgegeven aan werkloosheidsuitkeringen en minder aan hulpmiddelen in de zorg. De Nederlandse Yvonne Snitjer, die vermist werd in Libië... blijkt door de Libische autoriteiten te zijn opgepakt. Het is nog onduidelijk hoe lang ze al vastzit en waar ze van wordt verdacht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd of Snitjer bezoek mag ontvangen. Haar vermissing werd gisteren bekend, maar ze was al enige dagen van de radar. Snitjer woont al enkele jaren in Libië, waar ze een educatiecentrum heeft opgericht. Ook heeft ze stukken geschreven voor opiniesite joop.nl. Het aantal eerstejaarsstudenten is dit jaar met 7% gestegen. Daarmee is het weer terug op het niveau van voor de invoering van het leenstelsel. Vorig jaar daalde de instroom op universiteiten en hbo's nog fors. Volgens minister Bussemaker was dat verwacht omdat er in het jaar daarvoor nog sprake was van een grotere instroom. Veel jongeren besloten toen vanwege de invoering van het leenstelsel geen tussenjaar te nemen. Het weer zonnig, weinig wind, vanmiddag 19 graden aan zee en 25 graden in het zuiden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 Den Haag in de richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven 8 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een geschaarde auto met caravan. Er zijn twee rijstoken dicht bij Bodegraven. Dat gaat waarschijnlijk tot half twaalf duren. Je kunt ook beter omrijden via Al van der Rijn over de A4 en de N11. Op de A27 van Breda naar Utrecht. Daar staat tussen Gorkum en Noordloos 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Die wordt nu geborgen. Daardoor is bij Noordloos de rechte reis ook dicht.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 And I know deep inside you need me. No one else can make it right. Don't you try to hide your secret. pones loca, cómo te mueve, cómo me toca, tu movimiento, tus sentimientos. Si yo te quiero, te la noche, toda la noche.